meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Ex-staatssecretaris al betreurt uitspraken van gisteren over het homohuwelijk. In het EO-tv-programma Moraalridders zei ze dat ambtenaren in principe niet mogen weigeren om homo's te trouwen. Maar als iemand beargumenteerd in gewetensnood komt, zou hij zich daar volgens al op moeten kunnen beroepen. Ze voegt eraan toe dat er genoeg anderen zijn die het wel willen doen. Al-Bayrak, die nummer 2 is op de kandidatenlijst van de PvdA, zegt nu dat alle ambtenaren bereid moeten zijn homo's te trouwen. Dat staat ook zo in het verkiezingsprogramma. Al-Bayrak vindt achteraf dat ze te veel ruimte heeft laten ontstaan voor andere interpretaties. In Groot-Brittannië is de leider van de conservatieve partij, David Cameron, bekogeld met een ei. Toen hij een school uitliep gooide een student van achter een ei naar de leider van de Tories. Hij werd geraakt op zijn schouder. De leerling werd direct gearresteerd, maar is later weer vrijgelaten. Cameron reageerde gelaten op het incident. Hij zei dat het ei het eerste was in deze verkiezingscampagne. In een ziekenhuis in Barcelona is Juan Antonio Samaranch overleden. Hij was voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité van 1980 tot 2001. Samaranch was door zijn autoritaire manier van leiding geven niet geliefd. Verder waren er tijdens zijn bewind tal van corruptieschandalen binnen het IOC. Samaranch wordt ook gezien als de man die de Olympische beweging financieel weer gezond maakte. Juan Antonio Samaranch was 89 jaar. Op een vliegveld in de Thaise hoofdstad Bangkok heeft de douane bijna 300 slagtanden van olifanten onderschept. Ze zaten verborgen in dozen van printers. De lading ivoor kwam uit Qatar en heeft een waarde van 1,6 miljoen euro.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 En jij bent erbij. I'm hanging on to growing cold While my mind is leaving town Talk is cheap, give me a word You can not something more is just around the corner. Talk, talk is cheap. Give me your word.